Praatjes zijn als make-up voor die boys. De waarheid doet zich onder al het <laughs> moois. Er is helemaal niks verkeerd aan alleen zijn. Dus ik drink voor ons twee, want dan voel ik geen pijn helemaal van God los Ik sta in mijn eentje Mijn gedachten zegt dat ik moet gaan Er is helemaal niks verkeerd aan alleen zijn Er is helemaal niks Ben niet zoals die jongens op jouw feed. Al die shit is oppervlakkig. Komt het op je hart, dan ben ik fucking impulsief. En ik weet dat mijn karakter heeft een randje. Maar met jongens zoals ik valt tenminste wat te lachen. Maar ik ga niet op jou wachten. Alleen de zon komt op voor niets. Beetje zelfdestructief. Maar ik ben niet gek, wat dacht je? Ik heb het allemaal gezien. Had gebroken in verdriet. Mijn demonen zitten diep en maak ik never nooit meer wakker. Er is helemaal niks kut aan alleen zijn. Dus ik drink voor ons twee, want dan voel ik geen pijn. Mensen, dat je. los, ik sta in mijn eentje. Mijn gedachten zeggen dat ik moet gaan. Zij er nog niks verkeerd aan alleen zijn. Er is helemaal that you